Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Zij zijn het eens geworden over een voorstel voor het oplossen van de Griekse schuldencrisis. Dat heeft een woordvoerder van de Duitse regering gezegd. Wat het standpunt van Merkel en Sarkozy is, is niet bekendgemaakt. Zes uur lang hebben ze over Griekenland gepraat. De president van de Europese Centrale Bank, Trichet, was er ook even bij. Er bestond een verschil van mening over de steun van banken. Duitsland vindt dat de banken moeten meebetalen aan een reddingsplan, net als Nederland. Frankrijk is hier tegen. Nu Merkel en Sarkozy het eens zijn over een gezamenlijk standpunt is de verwachting dat de Europese leiders de komende dag op de Eurotop in Brussel de knoop zullen doorhakken over een nieuwe miljardenlening aan Griekenland. Een schimmelziekte die Essen aantast rukt op in Nederland. De ziekte werd vorig jaar voor het eerst vastgesteld in Groningen. Nu zijn ook Essen in Utrecht, Flevoland en mogelijk Limburg besmet. Door de ziekte sterven takken van de bomen af. Jonge en verzwakte essen kunnen eraan doodgaan. De hersenziekte komt al langer voor in Noord- en Oost-Europa waar duizenden bomen zijn aangetast. De schimmel verspreidt zich makkelijk en is lastig te bestrijden. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met de arrestatie van een parlementslid van de partij van premier Berlusconi. Justitie beschuldigt hem van deelname aan een geheim netwerk dat onder meer mensen uit handen van de politie probeert te houden. De arrestatie van het parlementslid wordt gezien als een nieuwe nederlaag voor Berlusconi. De Italiaanse premier kreeg het niet voor elkaar om zijn centrumrechtse coalitie op één lijn te krijgen. Ook de Lega Nord stemde voor de opheffing van de onschendbaarheid van de parlementariër. Het weer op de meeste plaatsen droog en 10 tot 14 graden vannacht. Overdag wisselend bewolkt en in de loop van de dag verspreid over het land buien met kans op onweer.